9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Er komen geen landelijke afspraken over bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes. Mogelijk zijn er wel veiligheidsregio's waar binnenkort wordt geëxperimenteerd met mondkapjes. Bijvoorbeeld in een van de steden die daarom hebben gevraagd, Amsterdam of Rotterdam. Dat is dan niet op medische gronden, benadrukte voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad... maar met de bedoeling het gedrag van mensen te beïnvloeden. Dat wil zeggen te bewerkstelligen dat ze zich beter aan de basisregels houden... bij ziekte thuisblijven en anderhalve meter afstand houden. Voorzitter Van Dissel van het RIVM heeft nogmaals benadrukt... dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor medisch nut van de kapjes. Het Veiligheidsberaad maakt zich ook zorgen over de manier waarop coronabesmettingen bij nertse fokkerijen worden aangepakt. Dat meldt RTL Nieuws op basis van een brief van voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad. Minister Schouten heeft te weinig oog voor de angst van omwonenden, zou Bruls in de brief schrijven. En ook zou ze het beleid te weinig afstemmen met het Veiligheidsberaad. Het derde windpark op de Noordzee zonder subsidie gaat worden gebouwd door Shell en Eneco samen. Het windmolenpark komt ruim 18 kilometer voor de kust van Noord-Holland. Er komen 69 windmolens. Inclusief dit nieuwe park zal wind op zee in 2023 goed zijn voor 16% van alle elektriciteitsproductie in Nederland. En bij de gewapende overval op het distributiecentrum van Bol.com in Waalwijk waren zeker vier daders betrokken, meldt de politie. Twee beveiligers van het bedrijf werden met een vuurwapen bedreigd en gegijzeld. De daders gingen er vandoor met een grote hoeveelheid waardevolle spullen. De overval begon zondag 19 juli s morgens rond 8 uur en pas tegen drieën wisten de beveiligers zich te bevrijden en alarm te slaan.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 con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé y fue pura solita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por la camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Dit is ZFM Zandvoort.